Op de A10 werd gereden met auto's die zijn ontwikkeld door een samenwerkingsverband van onder meer TNO, de TU Delft en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De partijen willen dat automatisch rijden voor veel mensen beschikbaar komt. Er is de bedoeling dat er een gebruiksvriendelijk systeem komt dat kan worden ingebouwd in nieuwe en bestaande auto's. De Verenigde Naties zeggen dat er zeker 220 miljoen euro nodig is voor de hulp aan de slachtoffers van de orkaan op de Filipijnen. Volgens de VN zijn zeker 11 miljoen mensen getroffen. Ze hebben behoefte aan voedsel, drinken en andere hulpmiddelen. De eerste voedselpakketten zijn uitgedeeld, maar volgens NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel zijn veel plekken nog verstoken van hulp. Het voortbestaan van de Noord-Brabantse schutterstradities is verzekerd. De tradities komen op de lijst van nationaal immaterieel erfgoed. De schuttersschilden zijn vooral bekend van het jaarlijkse Koningsschieten... een feestelijk evenement met veel pracht en praal. Hoe de schutterswedstrijd verloopt verschilt per regio en plaats. Aan het eind van de wedstrijd levert de oude koning zijn versierselen in... en die worden met veel ceremonieel overgedragen aan de winnaar van de wedstrijd... de nieuwe schutterskoning. Een vrouw van 80 is door een Duitse rechter veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor een reeks aanslagen met brandbommen eind jaren 70. Sonja Soeder was lid van de revolutionaire Cellen, een linkse terreurgroep die vooral bekend is van de vliegtuigkaping in Oeganda in 1976. Soeder pleegde volgens de rechter aanslagen op een fabriek van vrachtwagenfabrikant Mann in Nuremberg en op het kasteel van Heidelberg. Bij de aanslagen vielen geen slachtoffers. De vrouw vluchtte in 1978 met haar partner naar Frankrijk. Twee jaar geleden werd ze uitgeleverd aan Duitsland. Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen. In de loop van de middag vanuit het noordwesten langzaam droger. Temperatuur vandaag rond 9 graden. Komende nacht vorst aan de grond en kans op mist. Morgen geregeld zon, dan wordt het tussen 9 en 11 graden.